Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Als de basisbeurs volgend studiejaar weer wordt ingevoerd... wordt die meteen 165 euro per maand hoger dan gepland. Bovenop de 250 tot 300 euro die studenten zonder lening af te sluiten... op hun rekening gestort krijgen dus. Een moment om slingers op te hangen is het niet, zegt de studentenvakbond. Laatst is ook een, een stuk uitgekomen van het Niebe. Die hebben een berekening gedaan dat studenten maandelijks ongeveer 786 euro te besteden hebben. Terwijl de gemiddelde kosten boven de 1000 euro liggen. Dus dat betekent is een tekort van ruim 250 euro. Ja, en dan de inflatie daar nog bovenop. Dat betekent dat die financiële druk helemaal niet gaat afnemen de komende jaren. De LSVB is er ook niet blij mee dat het allemaal pas volgend jaar september ingaat. Maar het kabinet vindt dat studenten de komende tijd al genoeg winstjes kunnen meepakken. Legt verslaggever Wilke Boom uit. De regeringspartijen die dat studenten ook profiteren van de verhoging van het eh, wettelijk minimumloon per 1 januari als ze een bijbaantje hebben. En ook van de verhoging van de zorgtoeslag per 1 januari, want daar hebben studenten ook recht op. Met de bus of regionale trein naar school of je werk is lastig vandaag. In het hele land staken chauffeurs en machinisten van het streekvervoer. Ze verzamelen zich vanmiddag op het Malieveld in Den Haag. En er zijn weer prijzen uitgedeeld aan wetenschappelijke onderzoeken... die je niet zo serieus moet nemen. De Ig Nobelprijzen. Drie Nederlandse onderzoekers zijn in de prijzen gevallen... voor studies naar alcoholklisma's bij de Maya's... een wiskundige analyse van roddelen... en of de harten van mensen op date tegelijk gaan kloppen. Het duurste shirt ooit is er eentje van basketballegende Michael Jordan. Het gaat om het shirt dat hij droeg tijdens de finale van de NBA in 1998. En misschien ken je hem ook wel van de Netflix-serie The Last Dance. Het shirtje werd gisteren geveild en daar was van tevoren al veel bombarie over. One of the most iconic jerseys in all of sports, Chicago Bulls number 23. It could be yours, but if you want it, be prepared to dig deep into your wallet because bidding is expected to reach 5 miljoen dollars. Ja, het werd dus ruim het dubbele. Ruim 10 miljoen dollar leverde het op. En het weer nog een echte herfstdag. In het hele land veel regen, onweer en harde windstoten. Tussen de buien door zijn er ook wel opklaringen met af en toe wat zon. Het wordt maximaal 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Choose a winner who has flavor, looking on for style. Only the best can pass the test. Let me check you out. One last of a fierce competition. Get a view from a better position. Never cross now, you got my attention.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 In de provincie Ancona en in de regio De Marken... zijn meerdere plaatsen afgesloten van de buitenwereld. Bij de bevrijde Oekraïnse stad Izium is een massagraf ontdekt, zegt president Zelensky. Hij geeft geen details, maar volgens journalisten liggen er 17 Oekraïense militairen en staan er honderden kruisen. Maaltijdbezorgers Uber Eats en Deliveroo controleren de identiteit van hun bezorgers niet goed. Daardoor is het voor illegalen makkelijk om daar te werken en die doen dat ook, meldt NRC. Het weer, het wordt een onstuimige dag met regen, veel wind, soms wat zon en maximaal 16 graden.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 Break it down. Break it down. Since I met this special lady. Ooh, yeah can get her off my mind She's one of a kind And I ain't about to deny it It's a special kind of thing with you Monday, mis queridos, mi mamá y mi papá.